Uur. Dielke Teertstra met het NOS Journaal. Het Griekse vraagt. In een toespraak haalde de premier hard uit naar de schuldeisers van Griekenland. Volgens hem worden er onmogelijke eisen gesteld die indruisen tegen de Europese waarden. In Rotterdam is iemand op straat doodgeschoten. Het gebeurde op de Buitenhofstraat in Rotterdam-West. Volgens de politie is er een aantal keer geschoten. buurtbewoners spreken van zeker tien schoten. Daarna zouden meerdere mensen zijn weggerend. De politie is met onder meer een helikopter naar hen op zoek. Wat er aan de schietpartij vooraf ging is niet duidelijk. Op Aruba zijn dinsdag drie mannen aangehouden in een groot witwasonderzoek. Een van de drie is een broer van de omstreden Limburgse politicus Jos van Rij... tegen wie een rechtszaak loopt wegens corruptie en witwassen. Op Aruba heeft de politie bijna 4 miljoen euro contant geld in beslag genomen... Dat was verstopt in pakketten kippenvlees. Terwijl hem vermoedt dat daar een Nederlands vleesverwerkingsbedrijf bij is betrokken. En in Texas is het eerste homostel getrouwd. Dat kon door een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat bepaalde de afgelopen dag dat het homohuwelijk nu in alle staten legaal is. De twee Texanen zijn al 54 jaar samen. Toen ze het nieuws over de uitspraak op tv zagen, trokken ze hun pak aan en gingen naar de rechtszaal van Dallas om te trouwen.